Zo'n 70 mensen raakten gewond. islamitische militanten bestookten delen van de hoofdstad met mortiergranaten. In het zuiden van Mogadishu raakten regeringstroepen en militairen van de Vredesmacht van de Afrikaanse Unie slaags met rebellen bij een belangrijk strategisch kruispunt. De militante beweging El Shabaab bevoerde de afgelopen maand een hele serie aanvallen uit... nadat ze hadden aangekondigd een nieuwe oorlog tegen de Somalische regering te gaan voeren. Tijdens een toespraak van de Iraanse president Ahmadinejad voor de Verenigde Naties zijn de delegaties van de Verenigde Staten en alle EU-landen weggelopen. Ahmadinejad suggereerde in New York dat Amerika zelf achter de aanslagen van 11 september zit, waarbij hij verschillende complottheorieën aanhaalde. Ook zei hij dat het vooral de Amerikaanse regering was die dacht dat Al-Qaeda achter de aanslagen zit. Een man die eigenlijk in de gevangenis had moeten zitten... heeft de bejaarde vrouw in Amstelveen overvallen... die vorige maand dood in haar huis werd gevonden. De dader werd kort na de overval opgepakt. Nu blijkt dat de man van 33 eigenlijk in de cel had moeten zitten. Hij was veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf... onder meer voor gewelddadige overvallen op drie bejaarden. De overvaller zat tijdelijk in een half open instelling. Die stuurde de man terug naar de gevangenis omdat hij zich niet aan de regels hield. Maar de overvaller meldde zich daar niet. Hij verwijderde zijn dus enkelband en ging er vandoor. Zijn ontsnapping werd geregistreerd bij justitie en politie, maar hij kwam op een lijst terecht van personen waar niet actief naar wordt gezocht.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 Hope that someone. tree